uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Atlete Femke Bol heeft op de WK Atletiek in de VS zilver gewonnen op de 400 meter horde. Goud was er voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een wereldrecord liep. In de finale van de 400 meter werd Lieke Klaver vierde. Ze liep een tijd van 50 seconden en 33 honderdste. De wereldtitel ging daarna topfavoriete Shawnee Miller-Uibo van de Bahama's. De Nederlandse estafetteploegen werden uitgeschakeld in de series op de 4x100 meter. Zowel de mannen als de vrouwen eindigden in hun serie als zesde. En dat was niet genoeg voor een finale plaats. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn de afgelopen dagen zeker 13 doden gevallen bij gevechten tussen milities. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de hulpdiensten zijn er onder de doden ook een aantal burgers. De aanleiding voor het geweld is niet precies duidelijk. De afgelopen jaren was het relatief rustig in Libië. Politiek gezien is het nog altijd een chaos... omdat er twee regeringen zijn die allebei de macht claimen. Litouwen blokkeert niet langer treinen met Russische goederen die op de sanctielijst staan. Het land liet die goederen sinds vorige maand niet door vanwege de sancties tegen Rusland. Maar Brussel bepaalde dat die maatregelen niet gelden voor vervoer per spoor. Litouwen had al gezegd dat besluit te respecteren en nu is die blokkade dus opgeheven. Het land kan de Russische treinen wel streng controleren op onder meer wapens. In Rotterdam is een stille tocht gehouden voor DJ en producer Siki Martina. Hij werd bijna twee weken geleden doodgeschoten bij metrostation Koolhaven. Bij de stille tocht waren een paar honderd mensen aanwezig. De herdenking begon bij het ouderlijk huis van Martina en eindigde in het Zuiderpark. Park. Het weer. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 12. Overdag zonnige periode en droog. Er staat weinig wind en het wordt 22 tot 27 graden.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 En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, mensen keken ook naar ons, man. Weet je nog die ene met die blonde haren? en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren.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 met twee vingers. twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin. Ik ben heus wat serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers schuim. Met twee vingers schuim. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas. Ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh.